Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn dit jaar al meer aanslagen op huizen en andere doelen geweest dan in heel vorig jaar. Dit jaar ging het om 250 en dat heeft te maken met de drugshandel. In de daders zijn ook opvallend jong. Ze leggen zelfgemaakte vuurwerkbommen voor huizen neer, zegt de politie. Deze explosies worden vaak ingezet met het doel mensen af te pesten, eh, te bedreigen, eh, et cetera. Maar wij pakken dit op als poging doodslag, aanslagen. Het is niet een simpele bedreiging. Het is echt een levensdelict. En ook vannacht was het weer raak. In Rotterdam werd een woning beschoten waar gisteren ook al een explosief afging. Op Mallorca zijn vijf Duitse jongeren opgepakt... die samen een 18-jarige landgenote zouden hebben verkracht. Een Spaanse krant zegt dat de vrouw de mannen leerde kennen tijdens het uitgaan. Ze ging met hem mee naar een hotel... en daar zou hij met zijn vrienden haar hebben gedwongen tot seks. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen en vluchtte naar de politie. In Leeuwarden is een feest zo uit de hand gelopen dat vier mensen gewond zijn geraakt. Er brak kort na middernacht een flinke ruzie uit bij het zalencentrum waar dat feest was. De vier gewonden moesten naar het ziekenhuis en agenten hebben één persoon opgepakt. En een zeiler en zijn hond zijn na twee maanden gered op de Stille Oceaan. De man was in april met zijn katamaran uit Mexico vertrokken voor een reis naar Polynesië. Na ongeveer een maand viel tijdens een storm al zijn apparatuur uit. En pas afgelopen week werd zijn boot ontdekt door een tonijnvisser. Ja, het was kantje boord, zegt de zeiler. Been through a, um, a very difficult ordeal at sea. Um, ehm, and uh, just needing rest and good food because I've been alone at sea a long time. Ja, de man vertelt dat hij en zijn hond het hebben overleefd door regenwater op te vangen en rauwe vis te eten. Hij was afgevallen en had ook een flinke baard, maar was verder nog gezond. Dan heb ik nog het weer voor je.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 Welkom aan de luidspreker van ZFM op zondag. Een van de langst lopende programma's van Radio ZFM in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Twee uur lang jazz, muziek. Ehm, mensen die ondertussen weten hoe de vork in de steel zit qua eh, programmering van mij... die weten dat ik eh, een greep doe uit alle laden van de platenkast, zal ik maar zeggen. En vooral het tweede uur, dat is eh, ingegeven door het weer van de afgelopen dagen, afgelopen weken... alles wat met blue skies, summer en warmte te maken heeft... maar op dit moment zie ik alleen maar bomen heen en weer gaan... en regen tegen de ramen kletteren. We hadden het niet kunnen weten. Gauw verder met de muziek. Molly Johnson, een Canadese zangeres uit 1959... die pas in 2000 doorbrak, maar dan ook in één keer helemaal geweldig en goed. Molly Johnson, Miss Celeste Blues. of a console sister I'm keeping my eyes on you I bet you think I don't know nothing About singing the blues But oh sister Have I got news for you I'm something I hope you think that you're something too away my sister. We sure ain't got a whole lot of time. Molly Johnson. Eh, het hoeft verder geen betoog dat als er geschreven staat... dat zij eh, heel erg is beïnvloed door eh, de zwarte zangeres... dan is het ook zo. Prachtig. En we gaan nu naar Jim Tomlinson... een Engelse de eh, tenorsaxofonist, clarinetist, fluitist, producer, arranger en composer. En in het dagelijks leven de levenspartner van Stacy Kent. Dus die hebben aan de zondagse ontbijttafel volgens mij heel wat te, uit te wisselen over als muziek en aanverwanten. We gaan luisteren naar So Dance de Samba. Thank you. keurig tot een einde gebracht. Jim Tomlinson, So Dance December. Als je ouders... Eh, de moeder Amerikaans, de vader Frans is... dan is het logisch dat jij zou kunnen heten... Jacques-Laurent Terrasson. Beter bekend als Jackie Terrasson. Een jazzpianist in de post-pop. We gaan eh, hem beluisteren. Jackie Terrison op de piano. Mo Better Blues. Harrison, Mo Better Blues. We gaan naar Caracas, Venezuela. Waar een eh, groep met een zangeres Biela da Costa gaat zingen. Someday, baby. Someday, baby. hurts me so bad, our rusted hearts. But someday, baby, I Anymore in My Life. Biela da Costa. In 1944 gaan we even terug in de tijd. Waren de Ramblers eh, uitgeweken. Het spelend dansorkest van Nederland. Dat nog steeds aan de weg timmert. De Ramblers, Theo U de Marsman. Die waren uitgeweken naar België. En eh, waar ze ook na de oorlog eh, min of meer moesten verblijven... omdat ze gedoe hadden met het feit dat ze in Nederland voor Duitse groepen waren blijven spelen. En daar in Brussel hebben ze opgenomen onder meer de Hilversum Express. En we gaan nu luisteren naar dit stuk met Jan Mol op gitaar. met een zeer talentvolle gitarist Jan Mol... die later ook erg bekend is geworden door zijn eh, eh, gitaarlessen. Dat deed hij ook via platen al en eh, via allerlei muziekboeken. Bekende naam, een groot talent, Jan Mol. Ik ga nu iets laten horen van een Nederlandse zangeres Nicole... met haar Nederlandse band Let's Fall in Love. Let's fall in love.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 Dat is een Engelse gitarist die eh, muziekopleiding heeft gevolgd in de heavy metal. En de aanverwante muziek. En die had helemaal niks met Django Reinhardt. Had hij nauwelijks van gehoord. Tot hij op het jaarlijkse Django Reinhardt Festival... wat eh, in Samoa-sur-Seine elk jaar plaatsvindt... Uh, verrukt raakte over de sfeer en de muziek die gemaakt werd... en alle vormen van improvisatie. En is overgestapt naar dat genre met heel veel succes... Ehm, ik ga laten horen het kwartet van eh, Robin Nolan... Out of Nowhere. goede wijn behoeft geen krans. En dat geldt ook voor meneer Jamie Cullum. Too close for comfort. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart. Behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware.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 Well, be absolutely sure, beware, Run your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another, it's too late to run for cover, much too, too close for comfort now. One thing leads to another, it's too late to run for cover, it's much too, too close for comfort now. One thing, steady, steady. One thing leads to another. Much too, too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. She's too close, too close for comfort now. Jamie Cullum. En eh, ik wil nu aandacht besteden aan een grote meneer... die eh, in 2019 overleden is, Michel Legrand. Michel Legrand. Uh, groot geworden door zijn filmcomposities. Hij was musicalcomponist, pianist, dirigent, zanger en arrangeur. En heeft een onwaarschijnlijk groot oeuvre tot stand gebracht. Eh, heel veel filmmuziek, big bands geleid, heel veel grote jongens eh, begeleid. Meer dan 100 eh, albums met internationale sterren. Het was gewoon een man van velerlei kunnen, zullen we maar zeggen. Ik heb nu iets op de draaitafel, een big band. De big band van Michel Legrand. Waarin Onder meer Ben Webster op de tenorstak. Herbie Mann op de fluit. Eh, Jimmy Cleveland trombone. Eh, Hank Jones op de piano. En Georges Duvivier op het slagwerk. Eh, op de bas, sorry. We gaan luisteren naar Blue and Sentimental. De big band van Michel Legrand. Thank Michel Legrand en de prachtige tenor tonen. De reuteltonen van Ben Webster. En we gaan nu naar Diana Reeves. We'll be together again. No tears. again. do di di ba Papi Ba bi bi da do la do bi ba do do again. Eh, Diana Reeves met haar vertolking van We'll Be Together Again. Ik heb het al vaker gezegd in dit programma... dat het zo leuk is als uh, goede muzikanten... de waarde eh, weten van eh, zichzelf, maar ook van anderen. En dat ze ervan uitgaan dat als ze samen of met meerdere van hetzelfde niveau dingen doen... dat het alleen maar groter en mooier wordt en dat het ook vaak heel uitdagend kan zijn en inspirerend. Zo ook de heren Coleman Hawkins en Ben Webster... twee reuzen op de sax... die eh, samen met het, eh, met het eh, trio... Ja, daar zeg ik het alweer. <laughs> die samen met het trio van Oscar Peterson met Herb Ellis op de gitaar en Ray Brown op de bas. En daaraan toegevoegd Elvin Stoller op het slagwerk. Eh, een cd hebben opgenomen. En ik ga daarvan laten horen. You'd be so nice to come home to. Coleman Hawkins en Ben Webster. Allebei uit een ander eh, luidsprekerkanaal natuurlijk. Mm-hmm. Common Hawkins en Ben Webster. Deze plaat werd eh, geproduceerd door Norman Granz. En Norman Granz, dat was de man die eh, ongelooflijk veel heeft opgenomen... En vooral allemaal in de session-achtige sfeer. Hij bracht allemaal grote jongens bij elkaar. En ehm, dat zette hij op de plaat. De hele beroemde dingen eh, jazz at the Philharmonic. Wereldberoemd geworden. De mooiste dingen zijn er ontstaan. En ehm, later is hij naar Europa vertrokken vanuit Amerika. En eh, legde hij zich toe aan het eh, produceren van optredens... van onder meer Ella Fitzgerald, Oscar Peterson en Duke Ellington. En deed alleen maar jazz at the Philharmonic. het eerste uur ZFM Jazz op zondag gaan we afsluiten. En hierna nog een uur ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We gaan eruit met een, eh, geen, een, een jam session. Ehm, Charlie Shavers, Benny Carter, Charlie Parker, Johnny Hodges, Flip Phillips... zeggen tot na nieuws naar mijn luisteraars. Dan gaan we gewoon verder met de Charlie Park Jam Session. En eh, ga ik alleen maar mm, plaatjes draaien die gelieerd zijn.